Maar nu eerst het NOS Nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Pas op met wat je met nieuwjaar de lucht in knalt. Een kwart van het siervuurwerk is niet helemaal veilig, maar mag wel worden verkocht. Experts geven als tip de bonnetjes van je legaal gekochte knalwerk te bewaren. Zo kan je de maker van het vuurwerk aansprakelijk stellen als je gewond raakt. Dat zegt deze oogarts. Als je je bonnetje bewaart en ook nog fotografisch eh, vastlegt eh, van eh, waardoor het gebeurd is, zeker je een filmpje maakt, dan heb je in ieder geval in, in geval van, van letsel heb je een poot om op te staan. Eh, juridisch gezien dan. De inspectie heeft het siervuurwerk getest en 20% was zo onveilig dat het uit de handel is gehaald. Het Rode Kruis heeft dit jaar bijna 20% meer boodschappenkaarten uitgedeeld dan vorig jaar. Daarop staat 17,50 euro voor mensen die de boodschappen niet kunnen betalen. En volgens het Rode Kruis is er meer vraag naar voedselhulp... en kunnen door samenwerking met wijkcentra meer mensen worden bereikt. De Turkse president Erdogan heeft de Israëlische premier Netanyahu vergeleken met Adolf Hitler. Op een evenement in Ankara vergeleek hij de Israëlische aanvallen op Gaza met de manier waarop Nazi-Duitsland Joden behandelde. Erdogan deed al vaker zulke uitspraken over de Israëlische regering. En mensen die in de buurt van rivieren wonen houden al de hele dag het water goed in de gaten. Op tien plaatsen in Nederland staat het water nog erg hoog. In Stijn, in Drenthe, lopen kruipruimtes en kelders vol. Ik kon het aan een, een, een paar keukenrol zien, was helemaal volgezogen. En toen zeiden we, nou gaan dus eens onze kruipruimte kijken. Nou, en daar, daar troffen we het water aan. Het komt ehm, ja, door de kieren van de, van de kelder heen. En dan komt gewoon de beton naar binnen. Het water staat het hoogst in de IJssel bij Zutphen, maar het is nog onzeker of daar de boel echt gaat overstromen. Ook in Deventer blijft het spannend. Het water staat hoog, maar de kans op grote overstromingen lijkt klein. Het weer nog. Overal is het grijs, maar droog. Vanavond kan het vanuit het westen wel weer gaan regenen. Morgen veel wind, wisselvallig en een graad of 11.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 Dat is onder de kritische grens van 6,30 meter. Op 10 plaatsen staat het water nog erg hoog... en het is niet te zeggen of er overstromingen komen. Een vijfde van het geteste vuurwerk komt opnieuw niet door de keuring van de inspectie. Die testen F2-vuurwerk zoals cakes, kompoesdozen, grondbloemen en fonteinen. Het vuurwerk ontplofte bijvoorbeeld te vroeg of maakte te veel lawaai. En een van de zeldzame zeeschildpadden die afgelopen weken aanspoelde in Zeeland is dood. Dier werd anderhalve week geleden gevonden op het strand bij Zouterlanden en kreeg de naam Bluff. Het weer bewolkt, bijna overal droog. Vanavond vanuit het zuiden weer regen bij 9 graden. Morgen zon en bui en wind, zo'n 11 graden dan. ZFM wenst je fijne dagen. Christmas without you. so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree.